En toen ze even uit het zicht van haar moeder was, zou de man in de bosjes aan haar hebben gezeten. De politie zette meteen alles op alles om de dader te pakken te krijgen. De nu opgepakte man is 54 en komt uit Rotterdam. Zijn huis is doorzocht en ook is zijn telefoon in beslag genomen. Sale is in volle gang. Na tien jaar ligt Amsterdam weer vol met historische schepen. En daar komt veel publiek op af. Aan het ei stikt het van de mensen, ziet verslaggever Mark Hamer. Ja, meneer, heeft telelens meegenomen? Ja. Kan u het een beetje zien nu? Er staan allemaal mensen voor, of niet? Ik zie het, ja. Ja, dat had u niet gepland. Nee, maar als de rest binnenkomt, dan eh, komt het vast goed. Lang opgewacht? Tien jaar geleden. Ja, precies. Toen stond u er ook? Zeker. Ja. Nou, geniet er even van. Dag voordat mijn dochter werd geboren. Oh, nou dat... Morgen wordt ze ja, ja, dat is logisch. Ja, ja, ja, ja. ja sale duurt tot en met zondag. En in Frankrijk is een man overleden na een urenlange mishandeling... die live werd uitgezonden op een streamingplatform. Ook zijn dood was daar te zien, vertelt correspondent Frank Renaud. Nou, het gaat om een 46-jarige man die geld verdiende met het maken en streamen van filmpjes... waarin hij zichzelf laat vernederen en fysiek laat mishandelen. Mensen betalen om daarnaar te kijken op het platform Kik. De man overleed in de nacht van zondag op maandag schijnbaar in zijn slaap... terwijl dat live werd gestreamd en te zien was op Kik. Je ziet hem liggen met anderen om hem heen. Iemand gooit een plastic fles naar hem, maar hij reageert niet. Daarna ging het beeld van de livestream op zwart. Justitie is een onderzoek begonnen. Het weer, bijna overal schijnt de zon. Het waait niet hard. Het is 21 tot 25 graden. En ook morgen blijft het op de meeste plekken droog. Er is opnieuw af en toe zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Rond Amsterdam is het erg druk door de combinatie van sale- en wegwerkzaamheden op de A10. De langste files staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Alsmeer en Knoop het Velsen een uur oponthoud. Op de A9 Alkmaar richting Diemen... tussen Badhoevedorp en Amsterdam-Belmermeer 20 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost en Noord richting Zaanstad... drie kwartier extra reistijd. De N200 Amsterdam richting Haarlem tussen Westpoort en Halfweg 20 minuten...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 De politie heeft een man van 54 opgepakt voor een zedenmisdrijf in Rotterdam. Een meisje werd vorige week op klaarlichte dag misbruikt... toen ze even uit het zicht van haar moeder verdween in het Zuiderpark. Het kabinet denkt erover na om langer voedsel te droppen boven Gaza. Dat zegt demissionair minister Veldkamp. Nederland gebruikt sinds twee weken een militair transportvliegtuig... om hulpmiddelen af te gooien boven Gaza. En het is druk langs het ei in Amsterdam vanwege Seil. Vanmiddag kwamen de eerste grote zeilschepen de eihaven in Amsterdam binnen.